Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De situ toets moet weer doorslaggevend worden bij de schoolkeuze van kinderen, vindt minister Bussemaker. Het resultaat van de toets is belangrijker dan het advies van de onderwijzer, zei ze in het tv-programma WNL op zondag. De minister gaat hiervoor een wetswijziging indienen. De minister zei eerder al dat ze de toets belangrijker wilde maken. Ze reageerde toen op een rapport van de onderwijsinspectie. Daar blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders soms onbewust een lager schooladvies krijgen van een onderwijzer dan kinderen van ouders met een hogere opleiding terwijl hun prestaties vergelijkbaar zijn. Premier Rutte heeft gereageerd op de arrestatie van columniste Ebru Umar in Turkije. Rutte zegt op Twitter dat hij gisteravond telefonisch contact met haar heeft gehad. Onze ambassade heeft nauw contact met haar voor bijstand. Koenders en buitenlandse zaken zitten er bovenop, twittert de premier. Ebru Omar werd gisteravond in Turkije gearresteerd... naar eigen zeggen vanwege haar kritische tweets over president Erdogan. Ze zou vanochtend worden voorgeleid. Politieke partijen in Den Haag hebben verontwaardigd gereageerd. Minister Bussemaker noemde het in WNL op zondag redelijk absurd... dat Omar op basis van een tweet is opgepakt. Na aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel worden voor Koningsdag aanstaande woensdag extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat heeft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof gezegd in het tv-programma WNL op zondag. Volgens Schoof zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen en zal er meer politie zijn. De koninklijke familie viert Koningsdag in Zwolle. President Obama denkt dat het na een brexit lang kan duren voor de Brits-Amerikaanse handelsbetrekkingen zijn hersteld. Onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag zouden wel eens tien jaar kunnen duren, zei Obama tegen de BBC. Het Britse referendum over wel of niet uittreden uit de EU is over twee maanden. Obama was een paar dagen in Londen en nu is hij in Duitsland voor overleg met bondskanselier Merkel. Het weer, buien met kans op hagel, weer en wat natte sneeuw. Het wordt 8 of 9 graden bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen opnieuw veel buien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...